Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij Aruba is een helikopter van Defensie neergestort. Daarbij zijn twee bemanningsleden van 33 en 34 jaar om het leven gekomen. De andere twee inzittenden raakten niet ernstig gewond, al dus Defensie. De NH-90 was onderweg naar Curaçao en stortte zo'n 12 kilometer uit de kust in zee. Commandant der strijdkrachten Bauer maakte vanochtend vroeg op een persconferentie bekend dat de oorzaak van het helikopterongeluk wordt onderzocht. Er is een reddingshelikopter ingezet met duikers om vooral de zwarte doos uit zee te halen. In Brussel hebben de 27 regeringsleiders van de EU vannacht in groepjes overlegd over de begroting en het coronaherstelfonds. Na drie dagen is er nog steeds geen akkoord. Nederland en andere zuinige landen willen strenge voorwaarden verbinden aan subsidies uit het herstelfonds, tot grote ergernis van andere landen. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, heeft gisteravond de 27 EU-leiders dringend opgeroepen een akkoord te sluiten. Vanaf een Japanse ruimtebasis is de eerste Marszonde gelanceerd van de Verenigde Arabische Emiraten. De zonde komt begin volgend jaar aan bij Mars en gaat twee jaar lang metingen verrichten aan de atmosfeer van de planeet. Die metingen moeten helpen duidelijk te maken hoe waterstof en zuurstof verdwijnen uit de ijle dampkring van Mars. In veel landen is de afgelopen lente een grote daling vastgesteld van het aantal te vroeg geboren baby's. Mogelijk heeft dat te maken met de lockdown die toen in veel landen gold. Dat schrijft de New York Times. Nederlandse kinderartsen constateren een lichte daling van het aantal vroeggeboorten. Onderzoekers weten nog niet wat de oorzaak is. Mogelijk heeft de lockdown voor meer rust gezorgd bij zwangeren. Ook was de kans op andere infecties kleiner.